uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Het is onduidelijk of de twee piloten van het Russische gevechtstoestel... dat vanmorgen werd neergehaald aan de grens van Turkije en Syrië nog leven. Turkmeense rebellen in het gebied zeggen dat de piloten zijn doodgeschoten... maar de Turkse regering heeft aanwijzingen dat ze nog in leven zijn. De twee piloten sprongen vanochtend uit hun toestel... nadat het onder vuur was genomen door Turkse F-16's. Volgens Ankara worden er pogingen gedaan om de piloten uit de handen van de rebellen te bevrijden. Rusland ontkent dat het toestel het Turkse luchtruim heeft geschonden. Het neerhalen van het gevechtsvliegtuig heeft tot, diplomatieke spanning geleid tussen Rusland en Turkije. De NAVO vergadert op dit moment in Brussel over het incident. De VVD is tegen de klimaatwet die PvdA en GroenLinks gisteren presenteerden. De twee partijen willen bij wet vastleggen dat Nederland in 2050 bijna geen broeikasgassen meer uitstoot. Volgens de VVD zijn die plannen onrealistisch. Fractievoorzitter Zijlstra denkt dat er bedrijven uit Nederland zullen vertrekken als de milieueisen te streng worden. In het buitenland gaan die bedrijven meestal nog milieuonvriendelijker produceren. Dan is het resultaat dat Nederland armer wordt en de wereld nog steeds warmer, zei Zijlstra. Volgens hem is het slimmer om langzaam internationale stappen te zetten. Op een basisschool in Schiedam zijn vanmiddag tientallen kinderen gewond geraakt toen een klimrek in de gymzaal het begaf. Volgens de brandweer hingen zo'n 30 kinderen in het rek toen alles naar beneden kwam. De scholieren hebben overwegend lichte verwondingen opgelopen. 18 kinderen zijn ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. 9 kinderen moesten naar het ziekenhuis. Waardoor het klimrek kon omvallen is nog onduidelijk. Het weer vanavond buien met in de loop van de nacht meer opklaringen. Minimumtemperaturen 3 tot 7 graden. Ook morgen zijn er buien, vooral in de kustprovincies. Tussen de buien door schijnt af en toe de zon. Het wordt 6 tot 10 graden. Dit was het en... verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Het drukst is het in de Randstad op de A2 Utrecht-Amsterdam. Het gaat langzaam tussen Breukelen en knooppunt Amstel. Vanuit Amsterdam naar Utrecht tussen knooppunt Amstel en Vinkenveen. En tussen Utrecht en Den Bosch op de A2 gaat het langzaam tussen Everdingen en Zaltbommel. De A6, Muiden richting Lelystad. Tussen Muidenberg en Almere Poort een kapotte auto. Daar is de rechte rijstrook dicht. De A10 tussen Kadoelen en Nieuwendam 4 kilometer. En tussen Watergasmeer en Nieuwemeer 8. Verder op de A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen Den Haag Centrum en Zoetermeer 8 kilometer na een ongeluk. Verder op de A12 richting Den Haag tussen Driebergen en Knoop het Oude Rijn 10 kilometer file rijden. De A13 tussen Den Haag en Rotterdam in beide richtingen langzaam rijden en stilstaan. A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht-West 12. De A20 richting Hoek van Holland. Een ongeluk bij de afrit Krooswijk. Vanaf Nieuwekerk aan de IJssel 9 kilometer.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 Jawel. Mijn naam is Willem Bruist. En de volgende, Third World, 96 Degrees. En die speciaal van Ingrid uit Zandvoort, want die gaat helemaal uit de plaat, heb ik gehoord. Pannen vliegen door de keuken. Het sop zit tegen het plafond. Oh my god. sunshine. Ja, 12 verzoekjes voor dit nummer. Eigenlijk is dat te gek voor woorden. Dat betekent wel dat 12 mensen sowieso de afstand staan te doen... tijdens de uitzending van ZFM. Heerlijk. Men zegt wel eens, reggae, is dat alleen maar Bob Marley, UB40, eh, Gregory Isaac, Jelleman? Nee. We hebben ook zoiets als eh, Sly en Robbie. Ze zeggen, wat de Sly en Robbie? Luister maar. Strictly hard music. Sly en Robbie. En het nummer heet eh, heel toepasselijk Marihuana. Volgende nummer is Peter Tosh. Warning. Warning. The Sergeant General warns. Bush Doctor. Cigarette smoking is dangerous. Dangerous. Hazard to your health. Does that mean anything to you? legalize marijuana. Right here in Jamaica. Tosh met en Doctor. Een vergelijknamige album is dat trouwens. zie ik, eh, dat zie ik ook net. Hoor ik te weten, maar ja goed, ik kan heel overal opletten natuurlijk. We gaan naar Gregory, Gregory Isaac, Night Nurse. Als je maar veel marihuana rookt, kom je er zelf wat terecht. Don't do it! Tell her try your best just to make it quick.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 Isaac, Night Nurse. En eh, dat brengt ons weer bijna de klok van, eh, van half zeven, zie ik. Nou, dan gaan we met, verder met Wayne Wade. Lady. Schuif hem maar mee, hoor. Ja, bless! Je luistert naar Willem Bruist, en dat ben ik. Dit uurtje reggae tot 7 uur en daarna een uurtje soul, soul en Motown. Ik zie dat eh, de familie uit Ens ook aangeschoven is. Hartelijk welkom, voor het eerst geloof ik. Ik ben benieuwd wat jullie op je bordje hebben liggen. Een matje? Ah, dat was Wayne Wade, de lange versie van eh, Lady. Nee, het was Lady, de lange versie van Wayne Wade. Dat was het eigenlijk, hè? Mhm. Nou, ik krijg naar nou de berichtje dat... Eh, het bordje in de ens is al leeg, het matje is al weg. Altijd jammer natuurlijk. Ik kan er ook weinig aan doen. Ik denk dat ik uh, Jelleman maar eventjes bij de oren pak, want die heeft vast wel iets te vertellen, denk ik. Well, dedicate this one to all Jamaicans who live in London... coming from King Yellow Man. Do you understand? London cool, Ribita get a little them London cool, Ribita get a little them London cool, Ribita get a little them to London cool and never get a woman. White woman push them dog in a pram, dog and post. A wearing coat, nafi laugh, nafi take it for a joke. London cool, Ribita get a little them London cool. I get a little them car. Down in Jamaica, you know a summer. But in a London, a fear winter. Every morning me get up when windbreaker. Me no want catch more moon. London cool to them, London cool. Repeat again tell it to them, London cool. Repeat again tell it to them car. Jamaica pass I want hear you. London pass I want hear you. Richland Posse, I want to hear you. Say Birmingham Posse, I want to hear you. Jamaica nice, Jamaica nice, Jamaica nice, Jamaica nice. Jamaica nice, Jamaica nice, Jamaica nice. Hear me no star. I woulda love live a land and live white people life. Jive BMW and a jive Rolls right. Every morning me get up, I walk on ice, but me prefer Jamaica to it a paradise. Jamaica nice. Jamaican, I Jamaican, I Jamaican nice. Jamaican, I Jamaican, I take me home. Country road to the place I belong in Jamaica. That's where I'm from. Take me home, country road. London cool. Ribbit get a little to them London cool. Ribbit get a little to them London cool. Ribbit again tell it them car. Down in Jamaica, you know a summer. But in a London, a pure winter. Every man morning me get up with windbreaker. Me no want catch new moon. London cool. Ribbit get a little to them London cool. Ribbit get a little to them car. Jamaica pass I want hear you. Liverpool pass here, want hear yo. Manchester pass here, want hear yo. Me London pass here, want hear yo. Brixton pass here, want hear yo. Take me home, country road to the place I belong in Jamaica. That's where I'm from. Take me home country road. Whoa, way. Ho, ho, way, hey, Jamaican Nights for Jelleman. Ik krijg zo'n, eh, juist een eh, heel vreemd verzoekje. Er was een, uh, ja, een luisteraar, ik, noem, ik noem geen namen. Ik weet dat het toevallig ook een, een radio, een is, ook een DJ. En die bood mij een gulden, dat kun je nagaan, die bood mij een gulden voor het volgende nummer. Nou ja, wie wil nou geen gulden in deze tijd? This generation rules the nation with version. Music arms the food of love.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 Eentje die zit, uh, even kijken, eh, in de West Wing van, eh, van San Diego, geloof ik. In cel 4. En die andere is inmiddels alweer vrij gelukkig. Ja. Nou, nou zag ik eigenlijk een nummer van, ja, dansplaat, maar dan in de reggae uitvoeren. Verstand van de meiden, want dat jongetje is ongeduldig. Ik blijf zoeken, little friend. Intussen luister je naar ZFM Zandvoort. Mijn naam is Willem Bruist. Rocky Dubé met Sleef. En daar ga je later veel en veel meer van horen. Alleen niet van nu, eh, want we hebben maar een uurtje. En eh, ja, ik wil eigenlijk uh, Sofia George ook nog even de kans geven. Want die, die stond net al op die deur te bonzen en zegt van... ik wil erin, ik wil erin, ik wil erin. Nou ja, goed, dan zeg ik, kom maar. wish him have one up north and two down south. Wanna sell cigarette the runabout, Lord. Hey, young man, you too You just a flash, you do Young man, you too You just a Him wanna go ask. night them going out, them pick a new purse. One a sell star, one work in a bar. A she can't smile when the two of them a spark. One getty getty, one fretty fretty, and him drink no other milk. But Betty, you too girly girly. You just a flashy Johnny Whirly. Young man, you too girly girly. You just a flashy Johnny Whirly. You too girly girly. You just a flashy Johnny Whirly. Girly Girly van Sophia George. Jongens, jongens, jongens. Bijna wat tien voor zeven. Gaat de tijd nog zo snel? Al oh, beweeg ik zo langzaam. Ik, eh, ik weet het niet. Ik heb een, eh, weer een verzoek. Ik heb de naam net al genoemd. Stan van de meiden, Stan van meiden. Meijden is eh, een, mannetje uit, uit Ens. Een mannetje is inmiddels al een kerel. Boom van de Ven is dat gewoon. Die kom ik liever niet tegen zo. En eh, ik kan me nog herinneren dat ik hem ooit eh, de eerste reggae heb bijgebracht. Toen was hij nog eh, jong en onbedorven. En toen kwamen de dreadlocks. En toen zei zijn moeder van, maar dat gaat niet door. Dat vond ik zo jammer, hè. Maar hij vraagt om een nummer van Barrett Hammond. Die is Arms of Mine. En daar komt hij. These arms of mine Clive Barris Hammond. En ook voor dit nummer is een gulden betaald. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Oké, Stan, ik hoop dat je het leuk vond. En zo niet, ja, dan vraag je me de volgende keer gewoon nog een keertje aan. Uh, lieve mensen, het is alweer negen uur. Uh, zeg ik negen minuten voor 7. En ik heb nou al zoiets van, nou... Moet het nu? Ja, het moet nu. Het is niet anders, maar... Uh, nog negen minuutjes en dan zit het blokje reggae erop. En dan gaan we daarna nog een blokje Motown en Soul doen. Ik zie zojuist dat... De alarmcentrale van uh, Duinwijk is, eh, is ook weer in de house. En uh, ja, droog maar op en luister maar lekker mee. I had to here today. June Lodge. Natuurlijk kennen jullie haar van het nummer Someone Loved You. Dat was niet met prins, eh, prins Mohammed, met, prins Ali Benzine, of, eh, prins Acculaden, ik weet het niet meer. Ik weet wel dat het alweer bijna, bijna 5 7 is. Ik krijg eh, een paar keer de mededeling dat de stream er af en toe uitvalt. Sorry, ik kan er niks aan doen. Ik wou dat ik er iets aan kon doen, want dan deed ik het. Blijven proberen. Na 7 uur gaan wij verder met een uurtje. Soul. Al dan niet alleen, dus nog even aanwachten hier. Je hebt in ieder geval kunnen luisteren naar eh, een blok blues en een blok reggae. En dan zometeen het laatste blok. Chanda Palm, Still Pulse. Nou, we hebben alle luisteraars van buiten Zandvoort weer terug. Iedereen is weer helemaal happy de peppy. Ik dacht dat het kwam door mijn verschijning, maar nee, het gaat gewoon om de muziek. ik ken niet alles even natuurlijk. Tot de klok van 7 uur, Steel Pulse met uh, Chant of Psalm. En daarna gaan we over op een stukje soul. In ieder geval een, eh, iedereen een... Eh, hele fijne avond. Ik hoop dat je lekker hebt gegeten natuurlijk. En inmiddels een beetje bent opgedroogd. Zowel hier als in Uden, Brabant, in de Noordoostpool ineens. In Canada en Amerika natuurlijk ook. Ik weet niet wat er sneeuwt. Ja, dat was Steel met uh, eh, Chander Palm. Het zit er weer op, eh, eh, het, uurtje reggae. Het is ook helemaal niks. Ja, ik kan er weinig aan doen. Ja, ik kan zeggen, we doen de volgende keer een keer twee uurtjes of drie uurtjes reggae. Maar goed, dat hangt van jullie af, niet van mij. Ligt er maar net aan wat je wilt. Ga richting de klok van 7 uur.